Old dog on a grain truck flatbed. Power lines cut across the sunset. Running from the highway to the house an old tree where my grandpa's bed but I never Eh, Blake Wise ongeveer zijn eh, geboortestreek bezingt in het nummer Cornfields.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 en liet het allemaal produceren door eh, Mark Bright. En dat is dan ook weer zo'n man die eh, toch heel wat eh, muziek heeft opgenomen daar in Amerika. Heeft heel wat grote hits gekend. Soms dan gebeurt het ook wel eens dat iets ja, niet uitgezonden wordt op de radio. Band by Radio staat er dan achter in hele kleine lettertjes. En dat kan ook de Bellamy Brothers overkomen. David Bellamy, hij heeft een nummer geschreven wat eigenlijk niet zo mooi ligt daar in Amerika. Amerika. Jalapenos, zo heeft hij het genoemd. En ja, daar wordt het dus niet op radio gedraaid. En wij doen het wel. Well, it seems like more and more we're being stifled. All them colorful words I once used now are wrong. So before we lose our free speech and our rifles, allow me to elaborate in this song. Life ain't nothing like a bowl of cherries. There's too little laughter and too much sorrow. It's more like a jar of jalapenos. Cause what you do and say today, it don't go away and stay. It'll just come back and burn your ass tomorrow. I've heard them politicians empty promises All their views just put mine to the test They put me down for thinking about girls and singing about Jesus Hey, I'm just a heterosexual white boy Methodist Hell, I think nothing like a bowl of cherries There's too little laughter and too much sorrow it's more like a jar of jalapeno. Cause what you do and say today, it don't go away and stay. It'll just come back and burn your ass tomorrow. there's a complicated question on the world's most brilliant minds. It's being asked by everybody from Obama to Glenn Beck. They all want to know why there's a warning on them little blue pills. When there ain't no such thing as being too red. Oh, what the heck? Yeah, life ain't nothing like a bowl of cherries. There's too little laughter and too much sorrow It's more like a jar of jalapenos Cause what you do and say today It don't go away and stay It'll just come back and burn your ass tomorrow Cause what you do and say today It don't go away and stay It'll just come back and burn your ass tomorrow That's right. Ask Bill Clinton, John Edwards, Tiger Woods and Bernie Madoff. De Bellamy Brothers, geschreven door eh, David Bellamy. Hij heeft misschien helemaal gelijk in de tekst, maar ja, dat mag dan niet altijd gezegd worden natuurlijk. Hè? Ook niet in Amerika en misschien daar wel helemaal niet. De comeback song, Darius Rucker heeft het zelf geschreven en bracht het uit in 2010. Augustus 2010 verscheen dit op zijn cd, die gewoon zijn eigen naam draagt. I woke up again this morning And when you know it, pouring rain I went and burned a pot of coffee And like us, down the drain Cause I didn't know I needed you so And letting you go was wrong And baby I know you got your radio on So this is my, my bad comeback song I wouldn't miss you But now I'm saying I'm a fool is weer zo'n typisch voorbeeld van uh, pop meets country, zoals ik dat altijd noem. Hè? Want dit was het uh, debuutnummer voor de Monkees in 1966. Zo lang is het al geleden dat eh, dit nummer geschreven is door, door de heren van de Monkees. En dan heb ik het over Tommy Boys en Bobby Hart. Zij hadden er toen een grote hit mee en de Graskels, zij proberen het nu nog een keertje. Gwyneth Paltrow. Zij heeft een cd uitgebracht. Ze noemt de cd Country Strong. En dit is de titeltrack van die cd. You see me, like some wide-eyed dreamer That just rolled in Off a dusty Midwest bus Yeah, on the outside I look for Cause I'm coming summer als je dit zou horen op een non-stop country eh, radio eh, show, dan zou je bijna denken van, hey, dit is Lee and Rhymes die ik hier hoor, maar nee hoor, het is toch echt die Gwyneth Paltrow. You take it yourself with you. Bob Bice, door hem zelf geschreven en ook geproduceerd. this time. bound I know that I'm leaving Down a dusty road It's been calling me for years Daddy just shook his head Mama was fighting back the tears Said time a man Carrie Underwood. Eh, zij bracht een cd uit in 2010. Eh, Play On, zo noemt ze de cd. En dit is die kristalheldere stem van haar. Cause I can see my love won't be enough to make you change Now I know love just can't grow too close to that old flame My foolish pride has tried to hide the real truth from my heart But now in pain Tears fall like rain, it's tearing me apart. Cause now it's clear I'll never eentje, daar denk ik van, nou die ga ik al niet in mijn cd-speler leggen. Maar de andere twee, die zijn dan nog wel om aan te horen. En deze man schrijft dus al zijn nummers zelf. En als ik dan ook naar de cd-hoesjes kijk, het is net of dat ze jarenlang ergens in de kelder hebben gelegen. U weet wel, als je zo'n zo'n oud boek pakt, wat, wat ook jaren in de kelder heeft gelegen, dan ruikt dat een beetje muf. Het voelt ook een beetje muf. Nou, zo zien er deze hoesjes dus ook uit. Tears on the Telephone, ook door hemzelf geschreven. Each time I cried, I thought you might come on back to me. Baby. else can I do? Long distance love ain't what I need, honey, I need you. There's tears on the telephone every time I talk to you. Rayburn Anthony en ik laat u nog één nummer horen. Dit was de cd die gewoon zijn eigen naam draagt en dan heeft hij ook nog een cd meegestuurd en die heet No Relief Inside. En daar wil ik u ook nog één nummer van laten horen. Hm, Cheating Fire. It's gonna burn high now this feeling's more than we can stand We find we're just too weak to fight this strong desire And tonight sommige mensen zullen zeggen van ja, dat is nou echte country music. De muziek van die Rayburn Anthony. Nou, ik heb dat met opzet eh, nu gedraaid, omdat ik u nu iemand wil laten horen. Waarvan gezegd kan worden, mm, eh, mm, dat is geen echte country. Nou, ik vind dus van wel. dan heb ik het over Brian Webb. Brian Webb, hij groeide op in Atlanta, Georgia. Waar hij, naar zijn eigen zeggen, een hele rustige eh, jeugd heeft gehad. hij werd beïnvloed door de Indigo Girls en Billy Pilgrim. En daar heeft hij het ook van geleerd om gitaar te gaan spelen. Heeft heel vaak die muziek meegespeeld vanaf de radio, vanaf de cd's. En zie daar heeft zijn eigen stijl helemaal ontwikkeld. Hij Is dus een echte singer-songwriter geworden, deze Brian Webb. Binnenkort is hij ook in Nederland. running away. jaar kwam er ook een cd uit van Juice Newton. En dat waren allemaal duets. Onder andere een duet met uh, Willie Nelson. En ze noemen het... Touch me. Touch the hand of a man who wants all, all the world. And touch me. Touch the arms that once held all the charm of the world's sweetest girl. Touch me. Maybe someday you may need to know how it feels when you lose. So touch me. You'll know how you feel with the blues. Watch the eyes that have seen all the heartbreak and pain in the world. Be thankful that you're happy, though you're standing so close to the world's bluest girl. Don't forget me. Take a good Take a good look at someone Take who's lost everything he can who's lost everything she can lose And, and then, then touch, touch me. me Know how you feel feel hè, wat verdorie, wat is zoiets mooi en dan hoor je dus een aantal eh, artiesten die, eh, ja, waar het eigenlijk niet meer voor hoeft. En dan bedoel ik dus van, het hoeft niet meer zo nodig om nog een hit te scoren. Als ze maar gewoon samen muziek kunnen maken. Dat is voor die mensen het belangrijkste wat er is. Ik eh, wil u nog één nummer laten horen van dezezelfde cd. De eerste tonen, die herkent u misschien al, hè? Friends and Memories, zo heet de cd helemaal. Die cd van Juice Newton met een aantal vrienden daarop. Dit is ook zo'n zanger die al jaren bezig is met het maken van muziek en zegt van... Als ik maar muziek kan maken, die hits, die vergeet ik maar gewoon. Ik heb het over Gary Morris. weet eh, dat ik eh, ongeveer eh, elk jaar, nou ja, eigenlijk wel elk jaar op vakantie ga naar Frankrijk. Daar ga ik dan ook naar platenzaken om te kijken wat daar allemaal aan Franse muziek ligt. Ik kwam daar een cd tegen van Roche Voisin. Het is geen Fransman, het is een Canadees. Zingt in het Engels en in het Frans. En ik vind hem een hele goede stem hebben, die man. En toen zag ik een cd liggen, Amerikanen. En toen dacht ik bij mezelf van Yes, dat kon wel eens leuk zijn. Ik ging naar de titels kijken. Ik heb hem overigens wel gekocht, die cd hoor. Want eh, ja, de stem die is gewoon heel goed. Alleen hij heeft het zich een beetje makkelijk gemaakt, die uh, Roche Verzijn.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 Worry, why do I let myself worry? Wondering what in the world. thinking that my Hij heeft het zich een beetje eh, makkelijk gemaakt door allemaal eh, bekende nummers genomen. Crazy, Suspicious Mind, You Never Can Tell, And I Love You So. En zo kan ik nog wel even doorgaan. <clears throat> Sorry, want hier staan maar liefst 15 eh, nummers op deze cd. Wat dan wel weer verrassend is, althans een beetje verrassend is, is dat hij sommige nummers in het Engels en in het Frans dan weer vertaald heeft.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 Hij was onder andere minister van Buitenlandse Zaken en permanent vertegenwoordiger van Nederland bij de VN. Zijn leven stond in het teken van de strijd voor democratie en mensenrechten. In 2001 voerde hij besprekingen met Jorge Zorreguieta. Hij wist de vader van prinses Maxima ervan te overtuigen dat hij niet naar het huwelijk van zijn dochter met prins Willem-Alexander moest komen. Minister van Staat Max van der Stoel is 86 jaar geworden. Een Palestijnse politieman heeft op de westelijke jordaan een Israëliër gedood en vier anderen verwond. Dat meldt een Israëlische legerwoordvoerder. Slachtoffers vielen in Nablus bij een plaats in het door Palestijnen bestuurde gebied, waar Joden vaak onder escort binnenkomen. Volgens de Palestijnse autoriteit was dit bezoek niet aangemeld en schoot de Palestijn omdat hij de groep verdacht vond. In Peking heeft de politie enkele tientallen christenen opgepakt die zich hadden verzameld om een paasdienst te houden. Leden van de kerkgemeenschap, die in China niet officieel is, proberen iedere zondag op een openbare plaats een dienst te houden sinds ze enkele weken geleden uit hun gebouw zijn gezet. De dominee en andere leiders van de kerk hebben huisarrest gekregen. Formeel heeft China godsdienstvrijheid, maar christenen zijn verplicht hun diensten te houden in gebouwen die door staatsorganisaties worden beheerd. In het zuiden van Brazilië zijn zeker twaalf mensen omgekomen door aardverschuivingen en modderlawines. Het heeft dagenlang zwaar geregend in de deelstaat Rio Grande del Sul, waardoor ook veel rivieren en beken buiten hun oevers zijn getreden. Zeker 30.000 mensen in het gebied zitten zonder stroom en in verschillende steden is de noodtoestand uitgeroepen.